Dag en nacht en weer daartussen. tussen tussenzaak. Op mijn natte dromen waan. Bang van komen in jouw gaan slapen lekker ding, want je is lastig. Nog meer jij is fantastisch toch? Slapen lekker ding, want je is lastig. Nog meer jij is fantastisch toch? Glimlach, lach en veel de grote tas. Blij te zijn groot geheim. Slaap een lekker ding, want je is lastig. Nog weer jij is fantastisch toch? Slaap een lekker ding, want je is lastig. Nog weer jij is fantastisch toch? Laten we samen dingen die niet bestaan. Laten we samen dingen doen zingen. Laten we samen niet bestaan. Slaap, lekker ding, want je is lastig. Nog meer jij is fantastisch toch? Slaap